jij met mijn hart verdwenen. dan zit ik helemaal alleen. Weet niet wat ik nu moet doen. Ik mis je lach, ik mis je zoen. jij met mijn hart verdwenen. ben jij dan zo hard als steen? Kan mijn leven mis je wel, maar ook weer niet. Ik voel me vrij en ik geniet. Maar s'nachts voel ik mij soms alleen. En vraag mij af, waarom ging jij heen? Ik mis je wel, maar ook weer niet. Ik voel me vrij en ik geniet. Soms ben ik blij dat je bent gegaan. Maar soms laat ik op jouw raam. Sinds jij met mijn hart verdween, hier ben ik al overheen. Weet wel wat ik wat ik wou doen. Ik wil van jou geen afscheid zoen. Ik mis je wel, maar ook weer niet. Ik voel me vrij en ik geniet. Maar s'nachts voel ik mij soms alleen. En vraag mij af, waarom ging jij heen? Ik mis je wel, maar ook weer niet. Ik mis je wel, maar weer niet. Ik voel me vrij en ik geniet. Maar s'nachts voel ik mij soms alleen. En vraag mij af, waarom ging jij heen? Ik mis je wel, maar weer niet. Ik voel me vrij en ik geniet. Soms ben ik blij dat je bent gegaan. Maar soms laat ik om jouw traan. Ik mis je wel, maar alweer niet. Ik voel me vrij en ik niet. Soms ben ik blij dat je bent gegaan, maar soms laat ik om jou een